1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Wikileaks-voorman Julian Assange is in Groot-Brittannië gearresteerd. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op verzoek van Zweden vanwege twee aanklachten van verkrachting. De Australiër Assange was zelf naar Scotland Yard in Londen gestapt. Assange is de laatste week in het nieuws wegens de publicatie op zijn website Wikileaks van duizenden documenten van Amerikaanse ambassades. In de VS vinden sommigen dat hij daarvoor voor de rechter moet komen. Wikileaks zegt dat de website doorgaat met het publiceren van geheime stukken. Het CDA in de Eerste Kamer heeft scherpe kritiek op de toon in het regeerakkoord. Bij de algemene beschouwing in de Senaat had fractievoorzitter Werner het over de soms bijna ridicule fixatie op het getal... en over de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid in het regeerakkoord. Het CDA in de Eerste Kamer voelt zich niet gebonden aan dat regeerakkoord. De IJslandse economie is voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis in het land gegroeid. In het afgelopen kwartaal groeide de economie met 1,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Volgens het IJslandse Bureau voor de Statistiek komt dat voor een deel doordat de IJslanders meer geld uitgeven. Het afgelopen kwartaal groeiden de bestedingen met bijna 4%. In 2008 raakte IJsland in een diepe recessie. De IJslandse economie is sinds die tijd met meer dan 13% gekrompen. Minister Van Bijsterveld wil dat de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich beperkt tot de kernvakken. Nederlands, Engels, wiskunde en andere beta-vakken. Verder wil de minister verplichte toetsen aan het einde van de onderbouw en van de basisschool. De plannen zijn de reactie op PISA. Dat is een onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen met elkaar worden vergeleken in de meest ontwikkelde landen. Nederland blijft dalen op die lijst. Het weer... Vooral in het noorden op veel plaatsen nog hardnekkige mist. Waar de zon doorbreekt kan het plus 2 graden worden.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 ZFM. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.